Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het eerste konvooi met vrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Gisteravond laat reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. Ze worden begeleid door de Duitse politie en gaan naar vliegbasis Rijen. Daar zal worden geprobeerd het vliegtuig deels te reconstrueren. Wanneer het konvooi aankomt is niet bekend. De politiemedewerker die Tristan van der Vlis een wapenvergunning gaf... heeft mogelijk cruciale informatie niet gezien vanwege een bulk aan werk. Dat heeft hij volgens de Volkskrant verklaard bij de Rijksrecherche. Het gaat om informatie over de psychische problemen van van der Vlis... die in 2011 zes mensen doodschoot in Alphen aan de Rijn. Als de informatie bekend was bij de politiemedewerker... had hij de wapenvergunning naar eigen zeggen niet verstrekt. Hulporganisaties roepen landen op om nog zeker 180.000 Syrische vluchtelingen op te vangen. Dat komt neer op 5% van het aantal Syriërs dat volgens de Verenigde Naties eind volgend jaar op de vlucht zal zijn. De oproep is vooral bedoeld voor landen die nog geen Syriërs hebben opgenomen, zoals de Golfstaten en landen in Zuid-Amerika. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Ze gaat zich anderhalf jaar lang inspannen om vernieuwende ondernemers naar Nederland te halen. Haar benoeming wordt vandaag door minister Kamp bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat Kroes Nederland op de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor start-ups. In Marokko is de minister van Staat omgekomen bij een treinongeluk. Minister Baha werd geschept op het spoor tussen Rabat en Casablanca. De politie onderzoekt nog hoe dit kon gebeuren. De minister had veel invloed en werd gezien als de rechterhand van de premier van Marokko.